De drugsvangst kwam op eerste kerstdag al naar buiten... maar toen wilde het OM niet zeggen hoeveel cocaïne er was gevonden. De 1554 kilo is een van de grotere drugsvangsten dit jaar. Eerder deze maand werd in de Rotterdamse haven... in enkele dagen tijd al ruim 1400 kilo kook onderschept, ook uit Brazilië. Urker vissers hebben gisteravond op het kanaal 21 vluchtelingen gered. De migranten probeerden met een klein bootje van Frankrijk naar Engeland te komen... maar waren in de buurt van Duinkerken in problemen gekomen, schrijft Omroep Flevoland. De Franse kustwacht vroeg de kotter met de Nederlanders die in de buurt voer... om de vluchtelingen te helpen. Volgens de reddingsbrigade waren alle vluchtelingen licht onderkoeld. De computers van de Universiteit Maastricht worden vrijwel zeker geblokkeerd door een groep Russische criminelen, schrijft de Limburger. De groep staat bekend als TA505, zegt een New Yorkse veiligheidsexpert tegen de krant. De Russen zouden het uitsluitend hebben gemunt op publieke instellingen. De computers van de Universiteit Maastricht liggen nu bijna een week plat. 19.000 studenten en 4.500 medewerkers kunnen niet meer bij hun e-mail, lesmateriaal en andere belangrijke bestanden. De Universiteit Maastricht heeft een hulplijn geopend en wil op 6 januari weer lesgeven. Maastricht wil niet zeggen of er losgeld is betaald. Het weer nog vrij zonnig, het blijft droog en het wordt 5 tot 8 graden. Morgen geleidelijk opklaringen, maar in de zuidelijke helft van het land...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 Five, four, three, two, one, zero, ignition. Waar anderen stoppen, stoppen. Daar begint Willem van Rijn. Willem van Rijn. Thank you. emotions of your heart. There is something difficult to start when the daylight comes to an end. Fred Ventiel, maar die leeftijd eh, is mij ontschoten. Hè? <laughs> Daar ben ik al ver voorbij. The years go by. We hebben straks nog iets over stilte en over een BMW-rijder. En we hebben natuurlijk nog de Yuko eh, van de week. We gaan eh, even luisteren naar de Jonas Brothers en Only Human. Want ja, dat zijn we per slotverrekening. Alhoewel, van sommigen kan je dat nou niet echt zeggen. De mooiste hits klinken hier, hier. nog een stukje beter. Willem van Rijn.eu en laatste van de script voor je klaarstaan. The Last Time na de Jonas Brothers die je eh, zojuist hoorde. En Only Human. En daarna gaan we het hebben over... Ehm, ja, wat zullen we doen? Eh, over een, een, een beetje een domme, hele domme BMW-rijder. de Script en de eh, Last, Last Time, Last Time, weet ik veel hoe je dat ook uitspreekt. Hey, um, is een, een beetje een domme BMW-rijder geweest. De 30-jarige Belg eh, die is zijn M6 kwijtgeraakt... nadat hij met snelheden tot 234 km per uur over de snelweg raasde. Hij filmde zijn capriolen, maar dat kwam hem duur te staan. De man plaatste de filmpjes van zijn dollemansrit op allerlei websites. Dat ging goed totdat het parket van de stad Luik de opnames onder ogen kreeg. De man werd ondervraagd en schuldig bevonden. Ook al beweerde hij dat hij niet de bestuurder was van de auto. Hij verklaarde het filmpje op internet te hebben gevonden... en vervolgens op Facebook te hebben geplaatst. Helaas voor de man kon hij niet aantonen waar hij het filmpje had gevonden... aangezien het nergens anders te vinden was op het internet. Het feit dat de auto duidelijk herkenbaar was als de BMW M6... in combinatie met de wetenschap dat zowel de verdachte als diens vader... in het dagelijks leven met een M6 rondrijden... was voor de rechter voldoende aanleiding om de man een boete op te leggen... en zijn snelle BMW-coupé verbeurd te klaren. Ja, nou mooi. En dan lees je ook eh, dat er hier in eh, Nederland zeg maar, eh, mensen zijn die huren dan zo'n auto. Die gaan er dan mee rijden zonder rijbewijs. En dan, ja, dan weten ze dus niet wat voor krachten er vrijkomen. Ja, en dan knoerten ze hem ook in elkaar. En dan zeg ik, eigen schuld, dikke bult. Ja. Weet je, Willem van Rijn, die show van jou is helemaal te gek. Oh, oké. Eh, why don't we? Ja, zo kon het naam on Monday evening. She was standing outside of the parking ride. And I said, hey ma, where you been? Been looking for a woman like you for all my life. And she said, hola, talk to me before I have to leave And one day we could be maybe more than two lost souls just passing by Knew I was falling when I looked inside your eyes She said, I know you are, but what am I? Tell me, have you seen the sunset turn into a sunrise? Kiss right through the night Cause we should try that sometime Hold you till the morning But if I said I'm falling, would you just reply? apartment We ain't getting Kissing on my neck You throw my jacket to the side I know your heart is beating quick And if you put your head on my chest You're the same as mine yeah. And we'll be making love Until the sun comes up But one day Maybe I, I could put a ring on your finger Before you change your mind yeah. Knew I was falling When I looked inside your eyes she said I know you are, but what am I?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 la noche rompemos, al otro día volvemos. Oh, Tú sabes cómo lo hacemos, baby. baby. like We to spend the dinero. to the extremo, extremo, extremo, extremo, Ritmo. You have for you like that space? yeah, yeah. yeah. just me, me, me is what I want So how do we get here?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 En Takeaway, Of je even daar je eten wil gaan halen. Hè? Komt allemaal goed. We gaan even naar dat jaloerse typetje. Onder andere, ehm, ja, die wil, zijn vriend, die, wil een vriendin van iemand hebben. En nou ja, goed, het hele levensverhaal daarvan krijg je te horen.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 En daar is Ik Sta Jou Beter uitgekomen. Oké, ehm, ik heb nog een berichtje toegestuurd gekregen... omdat ik een beetje ehm, ja, berichtloos was, zo gezegd. Stilte AUB heet dat. Het is een ongeschreven regel. Bij bijvoorbeeld begrafenissen in het theater of in de rechtszaal. Daar zet je dus je telefoon uit. Het was nogal gênant eh, toen tijdens een belangrijke zitting van het Amerikaanse Hof... juist vanuit de zak van rechter David Holland Passelijke naam ook, hè? Hoezo? Nou, dat, weet ik eigenlijk niet. Uh, ineens de ringtoon klonk van een jaren 60 hit, Soul Limbo. Eh, Holland wist met het schaamrood op zijn kaken niet hoe snel hij zijn mobieltje moest uitzetten. Sorry, dit had mij nooit mogen overkomen. Maar goed, dat gebeurt iedereen toch wel eens, of niet? Jawel mij ook wel eens gebeurd. Maar ik let er wel op hoor, dat ik hem eh, als ik ergens ben, bij de dokter... waar ik tegenwoordig regelmatig zit, <laughs> dat ik hem uitzet. Hey, Jacqueline heeft een plaatje aangevraagd. Die eh, moest even aan eh, iets terugdenken. Nou, dan kan je wel raaien aan wat. Eh, die wilde Led Zeppelin horen. En Stairway to Heaven. Jacqueline, ga rustig zitten. En geniet er even van. En denk maar een beetje terug. Jacqueline. Let's Zeppelin voor jou speciaal. En Stairway to Heaven. Hij duurde lang, acht minuten. Maar goed, het was het eh, luisteren waard. Ja, toch? hey, we zijn toe aan de YouTube-cover van de week, oftewel de Yuko. Mocht je het beeld erbij willen bekijken, kan je dat doen door even naar de site te gaan, willemvanrijn.eu. Um, ehm, daar ga je naar eh, de Yuko, het knopje, en dan kan je alle Yuko's van het afgelopen jaar bekijken en beluisteren. Dit keer een cover van Brian Adams, Heaven, je kent hem misschien wel. Eh, hij is gecoverd door Boys Avenue samen met Megan Nicole. Tijd voor de Yuko van de week. Yuko van van de week. van Boys Avenue samen met Megan Nicole. Heaven, dat was de titel van de Juco van deze week. Nog eventjes herhalen. Mocht je het beeld erbij willen bekijken, ga even naar de site willemvanrijn.eu. Klik op de Juco en je kan alle Juco's van het afgelopen jaar terugkijken. Gaan wij naar Post Malone en Circles. Reageren, een track aanvragen of je favoriete top 3 horen? Stuur dan een mail naar djwillemvanrijn.gmail.com djwillemvanrijn.gmail.com Post Malone. Wij gaan naar 1988 terug. En dat is een heel tijdje geleden. Dus had ik in de bloei van mijn leven. Joyce Sims en Come Into My Life. I have so much love to give you. <laughs> nou, begin maar te piepen. Ja, doe maar. Thomas Love the Show, joh. Oké, nou mocht je nou een leuk, leuk vrouwtje zijn, <laughs> dan mag je best eventjes in mijn leven snuffelen. Om uh, een beetje, ja laat me zitten ook allemaal. Alle informatie vind je op onze site willemvanrijn.eu willemvanrijn.eu willemvanrijn.eu het is een beetje, beetje, ja, een beetje saai eh, zonder itempjes in het programma. Niks te vinden deze week. Bijna niks. Kijk al, weer die Houston. There must be a higher love down in the heart or hidden in the stars above. Without it, life is a wasted time. Looking eigenlijk slaapt. En Sam Smith die vraagt zich dat ook af.